Het land had al toestemming gegeven voor vluchten, maar nog geen aantallen genoemd. Door de oplopende coronabesmettingen in ons land besloot Marokko om geen enkele vlucht meer naar Nederland te laten vertrekken. Bij grote inleveractie zijn afgelopen week 3300 wapens ingeleverd. Jongeren konden het spul anoniem in containers bij politiebureaus droppen. Ook in Amstelveen kwam er van alles binnen. Dit is eigenlijk gewoon een één-op-één eh, replica van mijn dienstwapen. En dit wapen eh, nou ja, is dan ingeleverd door een vader die zoiets heeft van... dit is geen speelgoed voor mijn kind. En ik wil dit niet in huis hebben. Nou, daar zijn we heel blij mee en daar zijn we ook heel trots op... dat, dat mensen die verantwoordelijkheid nemen te inleveren. De inleveractie was bedoeld om iets te doen tegen de steekpartijen die steeds vaker voorkomen. De politie ziet ook vaker dat jongeren of zelfs kinderen met messen op straat rondlopen. In Oekraïne gaat een deel van de scholen op slot omdat het aantal coronabesmettingen flink stijgt. Scholieren in Kiev krijgen twee weken vakantie. In gebieden waar het aantal besmettingen snel oploopt mogen scholen pas weer open als alle leraren zijn gevaccineerd. In het openbaar vervoer wordt een vaccinatiebewijs verplicht. En liefhebbers hebben er lang op moeten wachten. Maar na 24 jaar is het eindelijk zover. In de Hortus Botanicus Leiden is de Amorphophallus decusilva oftewel de penisplant, tot bloei gekomen. Deze plantenverzorger sliep al nachten slecht van de opwinding. Ja, ik was echt wel heel blij, want ik, ik loop al ruim een week te zeggen dat hij over twee dagen open gaat. Gisteravond ging hij echt al meer open, dus dan hadden we echt al het idee het gaat nu wel gebeuren. En vanochtend begon hij echt te stinken en dan weten we oké, nu bloeit hij echt. Ja, want er hangt een lijkenlucht rondom de plant om vliegen aan te trekken. Dat maakt deze bezoekers allemaal niets uit. Ze zijn er speciaal voor gekomen. Had u hem eerder gezien? Eh, nou, eh, gisteren op tv. En 30 jaar geleden, of 25 jaar geleden ook. En nu hadden we zoiets van, we hebben de leeftijd, maar nu mogen we kijken. Het is dat toch, hè? dat al die mensen een selfie willen met de penisplant. <laughs> dat is de grootste penis die je ooit hebt gezien. <laughs> Mocht je ook een selfie willen, snel zijn, want de penisplant bloeit maar twee dagen. Het weer, regen trekt van noord naar zuid. De rest van het weekend wat minder onstuimig. Morgen en zondag vaker droog, minder wind en zo'n 12 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. De meeste files die er staan veroorzaken enkele minuten oponthoud. Alleen op de A5 is het drukker, maar dat komt ook door een ongeluk bij knooppunt De Hoek. Van Amsterdam naar Hoofddorp heb je 25 minuten oponthoud vanaf de afrit IJmuiden. De linkerrijstrook is dicht. En het is wat drukker op de A6 van Muiden naar Lelystad tussen knooppunt Almere en Lelystad. Daar is de vertraging een kwartier.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 De Nederlandse rapper Murda mag Turkije verlaten, zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Murda is door de Turkse justitie aangeklaagd omdat hij in zijn teksten het gebruik van drugs zou verheerlijken. Marokko heeft luchtvaartmaatschappij Transavia toestemming gegeven om gestrande reizigers terug te halen naar Nederland. Vandaag gaat de eerste van tien repatriëringsvluchten. De Vlaamse regering wil de hele bevolking een derde vaccinatie aanbieden, melden Belgische media. Wanneer mensen hun boosterprik kunnen halen is nog niet duidelijk. Eerder werd al bekend dat alle 65-plussers in Vlaanderen een derde vaccinatie kunnen krijgen.